uur. Jelle Seubering met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een stellage met een spandoek bij een voetbalwedstrijd in het Overijsselse Geesteren zijn tien mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. De stellage met het spandoek hing aan een hijskraan. Bij het begin van de oefenwedstrijd van FC Twente tegen de plaatselijke club Stevo in Geesteren kwam de constructie naar beneden. Volgens de lokale krant waren er enkele honderden supporters bij de oefenwedstrijd. Er werden twee traumahelikopters ingezet en tien ambulances, onder meer uit Duitsland. De oefenwedstrijd is afgelast. Vijf van de zeven verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie. De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman... die drie jaar geleden op Mallorca werd mishandeld en overleed. Het gerechtshof veroordeelde de vijf jonge mannen tot een schadevergoeding van ruim 2 ton... aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Volgens de advocaat van de mannen is niet duidelijk waar dat bedrag op is gebaseerd. Op het strand van Scheveningen is een man vanmiddag zwaar gewond geraakt toen een barbecue ontplofte. Hij is naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Drie mensen liepen lichte brandwonden op en konden op het strand worden behandeld. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen een medewerker van een Caribisch festival een barbecue bijvulde met brandbare gel. De barbecue, die in een partytent stond, ontplofte meteen bij de Formule 1 Grand Prix van Spanje vertrekt Max Verstappen morgen vanaf de tweede startplek. Hij was bij de kwalificatie een fractie langzamer dan Lando Norris van McLaren. Vorig jaar won Verstappen de Grand Prix van Spanje. In het weer vanuit het westen steeds meer opklaringen. Vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de lopende dag wat stapelwolken. tot 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen tot 28 graden op donderdag. Dan neemt ook de kans op buien weer toe.